Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In de hoofdstad van Myanmar is het leger expres ingereden op demonstranten. Een onafhankelijke nieuwssite daar zegt dat er minstens vijf doden zijn en tientallen gewonden. De demonstranten willen vrijheid en protesteerden tegen de militaire machthebbers in Myanmar. Sinds een staatsgreep van de legerleiding in februari zijn er zo'n 1300 demonstranten gedood. De politie in Brabant heeft een autobestuurder betrapt met een ballon in de mond. Ze kregen een waarschuwing dat iemand gevaarlijk reed en na een achtervolging reden ze hem klem. De man wilde niet meewerken en moest uit de auto gesleurd worden. In de wagen lagen nog diverse ballonnen en een lachgastank. Hij zit vast en zijn rijbewijs en auto is hij kwijt. En minstens twee mensen hebben voorgedrongen bij de boosterprik. Dat deden ze volgens nieuwsdienst ANP door te liegen over hun geboortejaar. Bij de afspraken site van de GGD vulden ze een ander jaar in en zo konden ze alsnog terecht voor een afspraak. Iedereen die geboren is in 1941 of eerder kan namelijk zelf een afspraak maken. En het is dan wel Sinterklaas vandaag, maar misschien is het jou ook al opgevallen. Veel mensen halen ook vast een kerstboom in huis. Deze Gelderse bomenkweker merkt dat ook. De week eh, stonden ze al in de rij, dus echt extreem vroeg. Ik denk eh, dat het door de corona is, dat de mensen wat meer gezelligheid thuis willen hebben. Ze kunnen eh, ja, weinig eh, uit, zeg maar. En ze willen nu thuis wat extra gezelligheid hebben. Ja, maar je moet je boom dan wel extra lang goed houden. En of je wel of geen kluit hebt, geef de boom wat water, zegt hij. En zelfs voor dat water heeft hij nog een handige tip. De houdbaarheid van de boom kun je verbeteren door af en toe een schepje suiker in het water te doen. En het water lauw water te maken. Zeg. Je krijgt het weer nog, veel wolken en af en toe wat regen. In het westen kan de zon er vanmiddag wel even doorheen komen. het wordt 3 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 Amstelveen Alkmaar staat bij knooppunt Velzen een file van 4 kilometer en de vertraging is daar 10 minuten.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 Before i let you go from man to man, I'd rather drink muddy water, sleep out in a hollow log. I worked for you like a Georgia mule. My friends laughed and they called me a fool. Your kisses are sweet as can be. Before I let you make a fool out of me, I'd rather drink muddy water, sleep out in a hollow log. You know I loved you, baby, but it won't be fair. You don't know how to be on the square. Have your fun, baby, if you must. But before I'll have a woman that I can't trust, I'd rather drink muddy water, sleep out in bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik ben vandaag de presentator en samensteller. Het eerste nummer van het tweede uur is natuurlijk gezongen door Lou Rolls. Lou Rolls heeft een lange en commercieel succesvolle carrière achter de rug... waarin hij eh, ja, soul, R&B en popmuziek ehm, naar voren bracht. Maar oorspronkelijk was hij een gospelzinger. En hij... Ehm, heeft op een gegeven moment een aantal albums als, eh, als leider mogen maken. En daarin werd hij bijgestaan door het Les McCann trio. En toen heeft hij een aantal hele goede jazzalbums gemaakt... voordat hij verder ging op het meer commerciële vlak... waar hij eh, veel geld eh, heeft verdiend en natuurlijk beroemd in geworden is. Dit nummer, I Rather Drink Muddy Water... komt van het album Stormy Monday uit 1990... En hij wordt erop vergezeld inderdaad door het Les McCann trio. Ik ga verder met eh, Kenny Barron. Kenny Barron, de pianist. Hij heeft een, ehm, heel veel albums gemaakt. Hij is al in de jaren 50, eh, 60 begonnen. En in 1993 maakte hij het album Samba. Samba is een, eh, een eigenlijk een tribute tributealbum, een eerbetoon aan de Braziliaanse muziek. Met samba-muziek hebben we het natuurlijk over Antonio Carlos Jobim en Stan Getz. Maar die spelen niet mee op dit album. En ehm, juist door het ontbreken van een, eh, van een saxofoon... Ehm, komt er een heel bijzonder album eh, naar voren... waarop eh, Kenny Barron kan, kan schitteren op zijn inventieve pianospel. Gaat u luisteren naar het nummer die Other Side, Kenny Barron. u luistert naar Kenny Barron met On The Other Side. Ik ga vandaag een beetje heen en weer in stijlen. Eh, veel saxofoon, maar ook andere mooie jazzmuziek. Want jazz is zoveel meer dan eh, alleen saxofoon spelen. Een ander mooie nummer wat klaar staat... Eh, waar een heel ander instrument domineert... Ehm, is de viool. En ehm, het komt van het album The Black Violin uit 1967. En dan heb ik het over de artiest Staf Smit. Hij is niet zo heel erg bekend, maar hij heeft een aantal hele mooie nummers gemaakt. En eh, daar ga ik nu eentje van draaien. Ain't Suite, Sweet, Staf Violin. Gustav Smit met Ain't Suite. We gaan verder met eh, ja, eigenlijk weer de traditionele saxofoon... Amerikaanse jazzmuziek. We gaan verder met Benny Golson. Benny Golson is een eh, saxofonist, maar ook een componist, arrangeur... en hij heeft een aantal hele grote jazzklassiekers eh, geschreven... zoals I Remember Clifford en Whisper Not. Hij heeft met vele grote artiesten natuurlijk samengespeeld... zoals Dizzy Gillespie, Eric Dolphy, Art Blakey, Quincy Jones... en Art Farmer en nog vele anderen. Op een eh, aantal eigen albums heeft, heeft hij natuurlijk de leidende rol vertolkt. En een daarvan is That's Funky, een album uit 2000. Hij speelt daarop samen met uh, Ned Adderley op trompet... Monty Alexander op piano, Marvin Smith op drums... en Benny Olsen natuurlijk zelf op tenorsax. Het nummer heet The Worksong en dat is natuurlijk een nummer van ehm, Ned Adderley... die ook meespeelt op, eh, op dit nummer. Song van Benny Golson en onder andere Ned Adderley. En Benny Golson laat heel goed zien hoe je van een eh, ja, klassieker ook een funky nummer kan maken. De worksong, het komt, eh, je hoort het terug, maar het is natuurlijk een hele andere uitvoering dan het origineel van de trompetist Ned Adderley. Ik ga verder eh, met weer iets heel anders van de Kroatische gitarist Radko Tjaka. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hij heeft een ehm, album gemaakt, dat heet Nocturnal 4. Hij is een eh, Kroatische eh, gitarist die over de hele wereld gezworven heeft. Hij heeft ook nog een, ehm, een eh, aantal jaar in Nederland heeft, gewoond. Hij speelt ook met een internationale bezetting. Met Stefano Bedetti op sax, Renato Chico op orgel... en Marco Fatrini op drums. Zoals gezegd, het album dat heette Nocturnal 4. En ehm, nee, natuurlijk niet. Het album heet Live on Earth. Het is Radko Chaka met zijn Nocturnal 4 groep. En het nummer heet The Colors of Dance. Dat was de Kroatische gitarist Radko Tjaka met zijn Nocturnal 4. Voordat ik eh, verder ga met een, ehm, eh, met een blokje met eh, nummers met hele bijzondere titels... een kleine organisatorische mededeling van Jazz in Zandvoort. Het concert van Cor Bakker en V. Klaassen op 12 december... is verplaatst naar 3 april 2022. Alles blijft hetzelfde voor die dag, dus alle kaarten blijven gewoon geldig voor 3 april 2022. Ja, zoals gezegd, ik eh, heb een blokje met eh, nummers met bijzondere titels. Af en toe kom je van die eh, rare titels tegen waarvan je denkt... hoe verzinnen ze het? En een daarvan is de Frim Fram Source. Het is vertolkt door Ella Fitzgerald op een ehm, album. Dat is een, ja, een ehm, samenstelling van, eh, van al haar nummers opgenomen... eigenlijk in de periode van de Tweede Wereldoorlog. Het heet dan ook de War Years. De Frim Fram Sauce met Ella Fitzgerald. I don't want french fried potatoes, red ripe tomatoes. I'm never satisfied. I want the frame crab sauce with the awesome fay, with your fire on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the frame crab sauce with the awesome fay, with your fire on the side. Now a fella's really got to eat, and a fella should eat right. Five will get you ten. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said. Waiter, please serve mine fried. I want the frame frame sauce with the awesome fade with she fire on the side. I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes. Believe me, I'm never satisfied. I want the frame frame sauce with the awesome fade with your on the side pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the frame, frame sauce with the awesome fame, with your father on the side. Now a fella's really got to eat, and a fella should eat. fish cakes and rye bread. You heard what I said. Waiter, waiter, please serve my fry. I want the French of sauce with the awesome fave, with your waffle on the side. Frim Fram Source En dan ga je, natuurlijk afvragen, wat betekent die titel? En als je gaat zoeken op het internet, dan, eh, dan vind je wel wat uitleg. En het komt er eigenlijk op neer, het is een soort van eh, variant van bedrog. Maar het gaat eigenlijk over, eh, over seks. Ja, laten we er maar gewoon eerlijk over zijn. Dat is wat, wat hier staat. En ja, ik vergat het aan het begin te zeggen. Natuurlijk Ella Fitzgerald, maar ook Louis Armstrong hoorde u op dit nummer. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van eh, Sandy Williams. Sandy Williams is een, eh, was een Amerikaanse jazz-trombonist en orkestleider. Hij heeft eh, in de ja, vroege jaren van de jazz meegespeeld met onder andere Horace Henderson. Um, heeft meegedaan met Fletcher Henderson in zijn orkest. Chick Webb ehm, en heeft een aantal Jaren gespeeld bij Benny Carter, Coleman Hawkins en natuurlijk ook met Ella Fitzgerald. Het nummer wat ik klaar heb liggen is Chili Con Carne. die oude jazznummers, die hebben natuurlijk geweldige eh, titels af en toe. Eh, eh, en daar heb ik nog een juweeltje van klaarstaan. Bix de Becky met Bing Crosby. There ain't no sweet man that's worth the salt of my tears. Bugs Bider, de Beck en Bing Crosby. like a leaf on a tree that's coming loose from the stem. Shaking like a leaf on a tree because I'm coming loose, from my man. I'm like a weeping willow, weeping on my pillow. For years and years there ain't no sweet man that's worth the salt of my ba da da ba ba da ba ba da ba da ba da wa da. Down and down he dragged me, like a fiend he nagged me. For years and years there ain't no sweet man that's worth the salt of my ba da da ba da da da. Although I may be blue, still I'm through. I must tell him goodbye rather than have that man Lay me down and just die, Now, broken-hearted sisters, aggravated misters, lend me your ears, there ain't no sweet man that's worth the salt of my ba da da da ba da ba da da ba da ba da da da da da da da da by the Becky met eh, Bing Crosby. Het volgende nummer wat klaar ligt is van John Kirby en his orchestra. Het heet Rehearsing for a Nervous Breakdown. Rehearsing for a Nervous Breakdown, John Kirby en his orchestra. Het volgende nummer is van Louis Jordan en zijn Tiffany 5. Als ik wil had ik een hele uitzending met mooie titels van eh, Louis Jordan kunnen vullen. Maar ik heb er natuurlijk geen hele uitzending voor... en dat zou ook qua afwisseling geen goed idee zijn. You're much too fat and that's that. Louis Jordan en his Tiffany 5. to you. You're so huge. Why, when I left home two months ago, you were a perfect 16. Now you look so blimpish. Why, what you been eating, honey? Why, look at you. You're much too fat, and that's that. You're much too fat, and that's that. We're gonna waltz if you don't cut out all those chocolate malls. You're much too fat, and that's that. You're much too fat, and that's that. I'm gonna go where my dough don't go just to make you grow. You better lose it, you can't use it. All that fat you got on that frame. You better choose right or sing the blues in the night. On that blubber will rest the blame. You're much too fat and that's that. You're much too fat and that's that. You hear me say I'm on my way, cause you're much too fat and that's that. use it, you can't use it. All that fat you got on that frame. You better choose right or sing the blues in the night. On that blubber will rest the blame. You're much too fat and that's that. You're much too fat and that's that. You hear me say I'm on my way, and that's your bad news day. You're much too large, you look just like a barge. You ain't so great with all that freight. Oh, honey, you're so fat, and baby, that's that. Louis Jordan met zijn Tiffany 5. Met You're Much Too Fat and That's That. Een titel die denk ik eh, tegenwoordig niet meer gemaakt zou worden. Volgende nummer wat klaar ligt is eh, What No Pearls van Earl Bostic. Borsting met What No Pearls. Ik ben al toegekomen aan het laatste nummer van eh, deze uitzending van CFM Jazz. Het zit er helaas weer op. Volgende week zit hier Marco Frank. En ik ben er natuurlijk weer in het nieuwe jaar. Het laatste nummer wat klaar ligt, dat heet Back at the Chicken Shack. Het komt van het gelijknamige album uit 1960 door eh, Jimmy Smith, de organist. Hij speelt erop samen met Kenny Burrell op gitaar... Stanley Turrentine op tenorsax en Donald Bailey op drums. Geniet ervan, fijne zondag en tot een volgende keer. Back at the Chicken Shack. luistert naar Beckett the Chicken Shack. Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Fijne zondag en tot een volgende keer.